zeggen dat ze maatregelen nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Er waren tot nu toe in de Dominicaanse Republiek zo'n 150 cholera-besmettingen vastgesteld, maar geen sterfgevallen. De Mexicaanse politie heeft in Acapulco de man gearresteerd die achter de moord zou zitten op 22 Mexicanen eerder deze maand. Hij werd samen met zes andere leden van een drugsbende aangehouden. De lichamen van de slachtoffers van de moordpartij werden verspreid over de badplaats gevonden. Verschillende lijken waren onthoofd. De bendeleider zit volgens de politie ook achter de moord op 20 Mexicaanse toeristen in september. Door geweld tussen rivaliserende drugsbenders zijn vorig jaar in Mexico 15.000 mensen omgekomen. Het weer vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Overdag bewolkt met eerst motregen en smiddags overwegend droog.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 Dit is Ewald de Jong met het NOS journaal. Bij het kantoor van de Tunesische premier Ghanouchi hebben ongeveer duizend deelnemers van de zogenoemde karavaan van bevrijding de nacht doorgebracht. De betogers negeren daarmee de avondklok die nog steeds van kracht is in de hoofdstad Tunis. Het zijn bewoners van arme gebieden in het binnenland die gisteren in Tunis aankwamen na een protestmars. Zij is het vertrek van alle bewindslieden die onder president Ben Ali hebben gediend. Premier Kanouchi is een van hen. Gisteren zijn de eigenaar van het tv-station Hannibal TV en zijn zoon gearresteerd op beschuldiging van hoogverraad. Het zijn familieleden van de vrouw van de gevluchte president. afgelopen week zijn 33 familieleden van Ben Ali opgepakt. Hij zelf is naar Saoedi-Arabië vertrokken. In het zuidoosten van Brazilië zijn door de overstromingen en aardverschuivingen van deze maand al ruim 800 mensen omgekomen. Verder zijn er meer dan 400 vermisten. Zo hebben de autoriteiten bekendgemaakt. De aardverschuivingen en overstromingen in het berggebied bij Rio de Janeiro zijn veroorzaakt door stortregens. Zo'n 20.000 mensen hebben hun huis moeten verlaten. Enkele dorpen zijn volledig van de buitenwereld afgesloten. Gevreesd wordt dat er nog meer slachtoffers vallen doordat de water en